Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeeld. Maar waar ik kom op de aarde, al is het hier ver ook vandaan, daar zal ik ze van jou vertellen, van die mooie, die fijne Jordaan gevoed van die mooie westen, heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er Ik droom van de bruggen en grachten, de edel van kleur. De porder in donkere nachten, de van jovel van geur. Ik hoor ze nog schreeuwen, die knapen. Van mosselen fijn in het vuur. Het water, dat loopt langs mijn tanden. En mijn hartje raakte vol vuur aan de voet van die mooie wester heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dikwijls aan te dromen van die mooie, die fijne Jordaan. komen er ook grijze haren met rimpels van zorgen misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger, toch wil ik jou eenmaal nog zien. En klinkt straks het klokje van scheiden. Al moet ik straks kreupel ook gaan. Om waar ik ben geboren te sterven. In jouw fijne en vieren Jordaan. heb ik vaak in gedachten gestaan. Heb er dik wel staan dromen van die mooie, die ver